Drie uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. De Centrale Ondernemingsraad. De Syrische president Assad heeft het islamitische suikerfeest gevierd in de stad Hama, zo'n 200 kilometer ten noorden van Damascus. Het gebeurt niet vaak dat hij zo ver buiten de hoofdstad is. En het is voor het eerst sinds 2011 dat Assad de stad bezocht. Hama was een van de steden waar aan het begin van de burgeroorlog tienduizenden mensen tegen het bewind van Assad demonstreerden. Het regeringsleger heeft de laatste maand met Russische en Iraanse steun veel terreinwinst geboekt op islamitische staat en rebellengroepen. Assad heeft de vijf grootste steden van Syrië nu weer in handen. De koning van Marokko heeft aan het einde van de Ramadan ruim 500 gevangenen gratie of strafvermindering gegeven. De maatregel geldt niet voor de meer dan 100 activisten uit het RIF-gebied die onlangs zijn opgepakt. Ze worden beschuldigd van ernstige misdrijven, zoals het plegen van een aanslag op de binnenlandse veiligheid. In het RIF-gebied zijn al sinds vorig jaar oktober geregeld demonstraties. De bevolking verzet zich tegen de onderdrukking, werkeloosheid en corruptie. De Britse prins Harry heeft overwogen uit het Koningshuis te stappen... om als gewoon burger verder door het leven te gaan. Dat zegt hij in een interview met Daily Mail. Harry verlangde zo naar een normaal leven... dat hij al zijn privileges overboord wilde zetten. Uit loyaliteit aan zijn oma, de koningin... koos hij er uiteindelijk toch voor om lid van het Koninklijk Huis te blijven. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, vanavond vanuit het westen weer regen. Morgen begint de dag met bewolking en later is er meer zon... en blijft het vrijwel overal droog.